Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Het eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens een advocaat heeft Mladic een zwakke gezondheid. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil hem berechten voor oorlogsmisdaden. Een paar plaatsen in Servië zijn gisteren ultranationalisten slaags geraakt met de politie. Ze protesteren tegen de arrestatie van Mladic die in hun ogen een held is. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daarvoor toestemming gegeven. De CIA wil de villa in Abbottabad doorzoeken op sporen en mogelijk meer documenten van het terreurnetwerk Al-Qaeda. De afspraak tussen de VS en Pakistan moet leiden tot verbetering van de onderlinge relatie. Die liep een deuk op doordat Amerikaanse militairen Bin Laden liquideerden buiten medeweten van Pakistan. De Duitse gezondheidsinspectie denkt dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmetting met de E. coli-bacterie. Eergisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland zaten. Maar nu is de bacterie vastgesteld in komkommers van een Nederlandse kweker in Spanje kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen en mogelijk zo besmet is geraakt. Vanaf dit najaar worden reclamespots op televisie minder luidruchtig. Per 1 september gelden nieuwe geluidseisen voor reclamespots en voor promotiefilmpjes van tv-programma's. TV-reclame en promo's krijgen hetzelfde geluidsniveaus als de programma's zelf. Programma's op de publieke omroep en de commerciële zenders zoals RTL en SBS. Pianist Rian de Waal is overleden. Hij zat in 1983 als eerste Nederlandse pianist in de finale van het Koningin Elisabeth Concours. Hij specialiseerde zich in het werk van Liszt en Chopin. De Waal was onder meer artistiek leider van het Peter de Grote Festival in Groningen.